Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese verkiezingen lijken verrassend te zijn gewonnen door de PvdA. De partij van lijsttrekker Frans Timmermans krijgt waarschijnlijk vijf of zes zetels. Blijkt uit een exit poll van Ipsos... en een telling bij ruim 700 stembureaus door Geen Pijl. De VVD en het CDA lijken vier zetels te krijgen... gevolgd door Forum voor Democratie en GroenLinks met ieder drie... Voor de PVV, SP, 50PLUS en Partij voor de Dieren is het nog spannend. Zij krijgen volgens Ipsos en Geen Pijl net geen of net wel een zetel in het Europees Parlement. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten meer hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad. Nu heeft maar een kwart na drie jaar een betaalde baan. Volgens de SER blijven vluchtelingen te lang hangen in taalprojecten... en moeten gemeenten meer doen om hen aan het werk te helpen. Justitie in de VS heeft de aanklacht tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange verzwaard. Hij wordt nu ook beschuldigd van spionage. In 2010 publiceerde Wikileaks duizenden geheime documenten over oorlogen in Irak en Afghanistan. Assange zit vast in Londen en verzet zich tegen uitlevering aan de VS. Voormalig filmproducent Harvey Weinstein betaalt 30 miljoen euro, nee dollar, aan vrouwen die hem beschuldigen van misbruik, meldt de Wall Street Journal. Oud-collega's krijgen 14 miljoen dollar voor de juridische kosten die ze hebben gemaakt. De miljoenenschikking zou een einde maken aan een civiele rechtszaak tegen Weinstein. Daarnaast lopen er ook strafzaken tegen hem, onder meer wegens verkrachting. Het weer. Het wordt een vrij zonnige dag. In het zuidoosten is er wat meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 18 tot 23 graden. In het weekend meer bewolking, maar vooral op zaterdag ook wat zon.